Waterwalgemoed met het RWS Journaal. De financiële beurs in 7%. procent. Bij zo'n grote daling wordt de Chinese beurs de rest van de dag gesloten. Beleggers blijven zich grote zorgen maken over de economie in China. De gevolgen zijn ook te merken op de Europese beurzen en in de VS. De AEX daalde gisteren tot het niveau van eind 2014 en ook Wall Street sloot met verlies. Twee mannen uit Jemen die in de Guantanamo Bay-gevangenis zaten... zijn naar Ghana overgebracht. Ze werden onder meer verdacht van meevechten met de Taliban in Afghanistan. In 2009 besloot de VS al dat ze vrijgelaten konden worden... maar het lukte eerder niet een plek te vinden om ze naartoe te sturen. Het is de eerste keer dat Ghana gedetineerden opneemt uit Guantanamo Bay. De VN-veiligheidsraad bereidt nieuwe sancties voor tegen Noord-Korea... vanwege de kernproef die het land gisteren heeft uitgevoerd. De kans dat er ook sancties komen is klein. China en Rusland voelen daar weinig voor. De Russische VN-ambassadeur zei dat iedereen het hoofd koel moet houden. VN-baas Ban Ki-moon noemde de kernproef een ernstige aantasting van de stabiliteit in de regio. De film Star Wars The Force Awakens blijft records breken. In de VS en Canada heeft de film meer dan 760 miljoen dollar opgebracht en daarmee het oude omzetrecord van Avatar uit 2009 gebroken. De zevende film in de Star Wars-serie is ook hard op weg wereldwijd het grootste kassucces ooit te worden. Het internationale omzetrecord is met 2,8 miljard dollar nog in handen van Avatar. Of Star Wars daar overheen komt hangt vooral af van China, waar de film zaterdag in première gaat. Het weer in het noorden vriest het licht en kan het ook overdag nog glad zijn.